uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De gijzelingsactie vanmiddag op het Centraal Station in Keulen... had mogelijk een terroristische achtergrond. Dat heeft de politie op een persconferentie bekendgemaakt. Vanmiddag hield een man in een apotheek op het station een vrouw in gijzeling. Na zo'n twee uur werd ze door een speciale eenheid bevrijd... nadat gesprekken met de man op niets waren uitgelopen. Hij is bij de actie zwaar gewond geraakt. Tijdens de gijzeling zou hij hebben geroepen dat hij lid is van IS... Voor hij de vrouw gijzelde had hij in een restaurant op het Centraal Station van Keulen een cocktail aangestoken. Een meisje van 14 is daarbij zwaar gewond geraakt. In de apotheek zijn de identiteitspapieren van een Syrië gevonden... die een bekend is van de politie. Vermoedelijk zijn ze van de man die de gijzeling heeft uitgevoerd. Turkse en Saoedische onderzoekers zijn begonnen aan een gezamenlijke inspectie... van het Saoedische consulaat in Istanbul. De Saoedische journalist Khashoggi, die schrijft voor de Washington Post... ging daar bijna twee weken geleden naar binnen. Sindsdien is hij niet meer gezien en er zijn aanwijzingen... dat hij in het consulaat is vermoord. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Pompeo... is onderweg naar Saoedi-Arabië om over de verdwijningszaak te praten. Een jongen van 18 uit Soetermeer die van de zomer op school verscheen met een doorgeladen vuurwapen moet de gevangenis in. Hij is veroordeeld tot een celstraf van 150 dagen, waarvan 80 voorwaardelijk. Waarom de jongen het wapen had meegenomen is niet duidelijk. In de rechtbank wilde hij daar niets over zeggen. Hij zat nog in de proeftijd van een eerdere veroordeling. De Duitse overheid heeft Opel opgedragen om zo'n 100.000 dieselauto's terug te roepen. Ook zijn invallen gedaan bij de autoproducent. Die wordt verdacht van het manipuleren van testresultaten. Eind 2015 werd de Schumel-software al aangetroffen bij Opel. De Duitse overheid eiste toen een update van de gemanipuleerde diesels. Twee jaar later is dat bij 30% van de betrokken auto's nog steeds niet gebeurd. Het weer vanavond en vannacht vooral in het westen wolkenvelden. De minima liggen tussen 12 en 10 graden. Morgen opnieuw warm, 22 tot 26 graden.